Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Een explosie vannacht bij de Miraskerk in Krimpen aan de IJssel. Dat is de plek waar zondag een journalist werd aangevallen. Die wilde vragen stellen aan kerkgangers... omdat er ondanks corona 600 mensen naar de dienst kwamen. Wat er precies is ontploft weten we nog niet. Mogelijk gaat het om een vuurwerkbom. Er is niemand gewond geraakt. Wel is er wat schade, ziet verslaggever Vincent van Rijn. De schade die is niet ontzettend groot. De onderkant van de deur die is wat ingedeukt, is zwart geblakerd. Wat andere deuren van de kerk staan open. Ik begreep dat er ook al wat mensen van de kerk ter plaatse zijn gekomen. En er staan wat politieagenten, die nemen foto's, bekijken de sporen. Zetten nu ook eh, ter plekke op dit moment wat bordjes neer bij, eh, bij sporen die van die deur zijn afgekomen. En er wordt hier dus nog volop onderzoek gedaan. Het vaart weer lekker door in het Suezkanaal. Bijna een week lang lag het containerschip The Ever Given daarover dwars de boel te blokkeren. Maar gistermiddag werd het losgetrokken. Er zouden alweer meer dan 100 schepen door het kanaal zijn gevaren. Maar er zijn er ook nog een paar honderd te gaan. Het coronavirus gaat binnen een jaar zo muteren dat de meeste vaccins die we nu hebben niet meer effectief zijn. Daarvoor waarschuwen virusexperts. Ze zeggen dat ontwikkelingslanden makkelijker aan vaccins moeten kunnen komen zodat corona zich ook daar niet meer zo snel verspreidt. Dan komen er minder snel nieuwe varianten. Het wordt supermooi weer vandaag. Volop zon. De temperatuur kan boven de 20 graden uitkomen. Strandtenten zetten hun afvaldrankjes en hapjes vast klaar. Ook Marco van een strandtent in het Zeeuwse Vrouwenpolder heeft er zin in. Nu met het mooie weer ja, probeer je toch wel mee te pakken wat je, wat je pakken kan. Dat lijkt me ook hard nodig in deze tijd. Ja, ja sowieso. Ja we hebben al lang genoeg eh, stilgezeten. Maar het is ook natuurlijk een beetje een stukje... Eh, ja, anders de dag thuis zitten is ook niet. Morgen is het ook prachtig weer. Daarna zakt het weer in. Ja, het weer. Ik eh, vertel je denk ik niks nieuws meer als ik zeg. Lekker veel zon vandaag.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 De politie denkt door vuurwerk. Mensen in de buurt hoorden om half vijf een harde knal. Bij de ingang is schade aan de deur en de ramen. Oxfam Novip roept rijke landen op om de patentbescherming voor coronavaccins tijdelijk op te heffen, zodat meer fabrikanten ze kunnen produceren. Nu zijn de vaccins voor veel ontwikkelingslanden niet of nauwelijks beschikbaar, waardoor het virus mogelijk de kans krijgt om resistent te worden. En de Amsterdamse burgemeester Halsema doet samen met politie en OM een beroep op de Eerste Kamer... om tegen een wetsvoorstel te stemmen over het kraakverbod.